over you, I'd put out the flame. Said tonight would be different. I wouldn't need to play your games. I walked past your tower block, saw a flick in the blinds. I said tonight. vorige voelde ik nog niet zo, maar ik ben nu inmiddels eh, volledig eh, Tom O'Dell fan. Yo, de Here I Am als openingsplaat van de nieuwe podcast in het kader van Rob is los. Heb ik daar notabene ook de enige warme zomerse dag in Nederland voor uitgekozen. Dus ik loop hier een partij te zweten, dat wil je niet weten. Dus ik denk niet dat ik vannacht last heb van datgene waar Babe Watts over zingt. No sleep. Klein tip mijnerzijds zou niet gaan googlen op de bandnaam. Er is ook helemaal niks te vinden over de band. Waarschijnlijk om diezelfde reden. Straks Alex Lee met Let's Go Out. Alex Lee met een liedje over alle leuke dingen in het leven. En eh, in het geval van Ed Sheeran is dat het eh, maken van muziek. Maar ja, de laatste tijd heeft hij wel veel te maken met eh, rechtszaken in zaken plagiaat. Dus hij is vandaag onderdeel van Plagia Plaginé. Marvin Gaye is er toch weer een beetje bij betrokken. Het betreft een liedje van hem, alleen de dochter van de schrijver van dat liedje heeft de rechtszaak aangespannen. Hier is Hot Chocolate. een hot chocolate bestellen in de zomer. Je moet het maar durven. So You Win Again tijdens Rob is Los. Het volgende bandje, ik dacht echt dat het uit Nederland kwam, maar het, eh, het blijkt nu Australisch te zijn. Eh, de Kite Machine heten ze. Ja, ik weet denk wel hoe het komt dat ik denk dat het Nederlands is. Het komt natuurlijk door Kite Man. Maar dit is andere koek, ouderwetse funk rock. Het is eh, pas hun tweede single. Al brachten ze vorig jaar ook een EP'tje uit ik denk dat vooral Charlotte erg blij is met het liedje en ik ook. De Kite Machine en Charlotte. de ervaring druipt er vanaf. All the Things You Are van Tony Mamrell, 42 jaar, onder andere achtergrond gedaan bij uh, Sade. En hij is leadzanger van Incognito sinds 2006. Eh, en eh, kan niet wachten tot weer een nieuw soloalbum van deze man. Een van mijn favoriete soulzangers. Deze meneer is afkomstig uit, uit Engeland. Dus best wel een kans dat hij ook binnenkort weer even komt optreden in Nederland. En we komen niet onderuit. We moeten natuurlijk even aandacht besteden aan eh, Suicide eh, Squad, de film. En dan met name de soundtrack. Um, het gerucht dat eh, Lil Wayne staat op die soundtrack onder andere. Uh, dat Young Thug, andere popper, het plan had opgevat om Lil Wayne om te leggen.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 Inderdaad, het zijn de enige woorden in het liedje van uh, eh, Tobuscus samen met Terror Bright. Nou, minuutje 2 was hij zelf al klaar mee, want we gaan nu nog even luisteren naar 20 minuten stilte. Of 20 seconden stilte, moet ik niet te gek maken. Maar Tobuscus is uh, eh, stand-up-comedian Toby Turner. Het is nog even afwachten of hij eh, ooit nog eens weer met zo'n geweldig nummer gaat komen. Hier is de King of Pop, Michael. the King een van de mooiste Nederlandstalige liedjes. We kennen het eh, in de originele versie van Treintje Oosterhuis. Het is overgeschreven door haar vader als eh, gedicht, die eh, priester was. En het is een afgeleide van, van een psalm ook. Deze versie mag er ook zijn van Brace samen met Karel Kraaienhof en Ken je mij? Brace hebben we wel eens geïnterviewd in de tijd dat hij zeg maar, zijn carrière aanving. Daarna ging hij een andere carrière volgen. Ehm, iets wat meer misdadig. Maar gelukkig heeft hij het eh, pad weer teruggevonden. En dan is het des te mooier dat hij een goddelijk nummer als Ken je mij eh, uitbrengt. De man waar we zeker ook een artikel binnenkort uh, aan gaan wijden op indeband.nl. Het is Kiko Boen uit Engeland, Zuid-Londen. Blauwzoen en Jupiter kwam ongeveer eh, op het moment uit dat eh, de Juno eh, NASA Space Shuttle aankwam bij de planeet Jupiter. Dus dat was wel toevallig dat dat zo gebeurde. Een artiest waar we eigenlijk al een aantal jaren over schrijven op in de band van dat is Pree Wilson. We hadden ook wel best wel goed contact met elkaar. Tot Afrojack bij hem langskwam en hij de eh, The Spark in mocht zingen. Het werd een wereldhit. Maar daarna heeft Spree eigenlijk niet echt doorgepakt. Het is alweer zo'n eh, drie jaar geleden. Dus ik denk dat als ik hem uh, van week even laat weten dat we zijn nieuwe single Last Call for Sad Goodbyes hebben gedraaid, dat hij daar toch wel weer blij mee is. Hier is Spree. Well, last tell. So now we sit inside a vacuum, scared to say what's on my mind. Yeah, and how this works out, I just hope we'll be alright. morning, all systems on go. Cause I got goals and I won't take no for an answer. Got the grace of a dancer, the heart of a panther. I don't understand you. It puts in your vocab, I cannot quote that. I want this so bad, I cannot go back. I cannot back down, I will not give up. You versus me, huh? I say good luck. You don't want this problem, cause I don't do it unless I go full throttle. And I might throw it on Instagram, just to show you what the difference is. For instance, I'm up with the roosters, run the runners, shoot the shooters look in the mirror. Hey, girl, let's do this. My only competition is myself. Het heeft wel wat weg van eh, Dat is dat ding van de Party Squad. Je hoorde Generation, heel eh, modern met een 8 in het woord geschreven. En dat Ding. En wat ook best wel een ding aan het worden is, dat is Nee, Want eh, we hebben eigenlijk elke week wel dat we er eentje hebben. Hè? Dat er een artiest is aangeklaagd wegens plagiaat. Ditmaal is het de dochter van Ed Townshend, die wel wat nummers, of in ieder geval één nummer voor Marvin Gaye geschreven heeft. Volgens mij wel meer. En ja, ik weet niet of je het weet, maar liedjeschrijvers hebben net zo'n ruig leven als artiesten. Want uiteindelijk heeft het uh, alcoholspook ook eh, deze manier eh, geveld. Hij heeft het nummer Let's Get It On van Marvin Gaye geschreven. En de dochter van Ed, denk is dat een andere Ed, Ed Sheeran, dat nummer als inspiratie heeft gebruikt voor de wereldhit Thinking Out Loud. Vindt ze allemaal wel prima, maar ze had gewoon graag even een gesprek gehad met Ed Sheeran, schrijft ze. Het is, heeft helemaal niks te maken met eventjes in de media komen of geld. Nee, ze had gewoon even willen praten met Ed Sheeran. Maar het schijnt dat de batterijmanagers rondom Ed Sheeran dat onmogelijk maakt. Dus is ze toch maar naar de rechter gestapt. Oeh. gewoon weer zin om het hele album te draaien. Oh, wat een lekker nummer is dit. Ik lees trouwens dat eh, Marvin Gaye wel degelijk meegeschreven aan het eh, heeft aan het nummer. Ik kon me ook eh, al bijna niet voorstellen dat Marvin Gaye gewoon een nummer van iemand anders zou zingen. <laughs> Nee, nee, nee. Ed Townshend en Marvin Gaye hebben het samen geschreven. Ik lees ook dat Jack Black het nummer heeft uitgevoerd is ook eh, nuttige informatie om eh, te weten. Maar we zijn bezig met plagia. Nee, heeft Ed Sheeran plagiaat gepleegd door dit nummer Let's Get It On van Marvin Gaye als basis te nemen voor zijn wereldhit Thinking Out Loud.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 Maar ja, misschien dat hele muzikale mensen er wel gelijkenissen in, eh, in zien. Maar ik ga toch voor plaginee. En als dat het geval is, dan geldt voor de dochter van Ed Townshend, The Ladies in Trouble with the Law. Het is wel overigens een hele aardige, eerlijke mevrouw. Zij helpt eh, prostituees eh, hun leven weer op de rit te krijgen. Dus eigenlijk gun ik haar wel een schadevergoeding. een van de mooiste liedjes die ik ken. waarschijnlijk ook het eh, mooiste liedje dat L.A. Priest ooit zal schrijven. Ladies in Trouble with the Law. Zijn we toegekomen aan het laatste liedje van deze Rob is Los. Ik wens je nog eh, veel plezier met dingen die je gaat doen. Misschien ga je wel lekker op de site lezen. En we zijn er de eh, volgende keer weer. Misschien met een muziekalfabetje. Of misschien een uh, Rob is Los. Hier is Seafred and Drown overigens een prachtige Spotify-session opgenomen. Gaat nu wel heel erg door het nummer heen, hè? Dat is eigenlijk niet zo leuk. Laat hem als respect voor de artiesten eventjes helemaal draaien nog. Dit eh, prachtige Drown, afkomstig van hun debuutalbum dat eh, vorig jaar uitkwam. En die Spotify-sessie, echt een aanrader om even op te zetten. Hoi, tot de volgende keer. What doesn't kill you makes you wish you Got a hole in my soul growing deeper and deeper, and I can't take one more moment of this silence. The loneliness is killing me, and the weight of the world's getting harder to hold up, hold up, hold up. It comes in waves. I close my eyes, my breath, and let it bury me. I'm not okay. destroy you, leaves you broken instead. Got a hole in my soul growing deeper and deeper, and I can't take